De vier worden verdacht van betrokkenheid bij het vervoer van de boekraket... die vlucht MH17 neerhaalde. Het proces bij Schiphol gaat waarschijnlijk jaren duren. Illegale hennepkwekerijen die afgelopen jaar zijn opgerold... hebben bij elkaar zo'n 60 miljoen euro aan stroom gestolen. Dat is volgens NetBeer Nederland iets meer dan het jaar ervoor. Energiediefstal is gevaarlijk omdat kwekerijen vaak ondeskundig worden aangesloten. Ze worden volgens Netbeheer Nederland ook steeds vaker in woonwijken aangetroffen. Het coronavirus is ook in Albanië opgedoken. Bij een vader en zijn zoon is het virus geconstateerd nadat ze waren teruggekomen uit Italië. Albanië was een van de laatste Europese landen waar het virus nog niet was geconstateerd. Ondertussen zit in de VS senator en oud-presidentskandidaat Ted Cruz thuis in quarantaine. Dat is gebeurd nadat hij op een conferentie handen had geschud met een bezoeker... die later besmet bleek te zijn met het coronavirus. Noord-Korea heeft drie korte afstandsraketten gelanceerd. Dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. De raketten zouden vanaf de oostkust zijn afgevuurd. Vorige week vuurde Noord-Korea ook twee projectielen af. Toen was het waarschijnlijk een proef met lange afstandsraketten. Die kwamen terecht in de Japanse zee. Rotterdam-West heeft gisteravond een grote... In Rotterdam-West heeft gisteravond een grote brand gewoed in een snackbar. In totaal zijn 16 panden met erin meerdere woningen ontruimd. Zeker 50 mensen werden opgevangen in een sportcentrum. De meeste van hen konden in de loop van de nacht weer naar huis. De panden naast de snackbar en de etages erboven hebben veel rook- en waterschade opgelopen. Het weer, overdag wolken en zon en overwegend droog. In de avond gaat het regenen.